uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Amsterdam de jaarlijkse Canal Parade zonder noemenswaardige incidenten verlopen volgens de organisatie. Rond deze tijd is de botenparade op de grachten afgelopen. Het thema van de optocht was dit jaar mensenrechten... om erop te wijzen dat homo's, lesbiennes, transgenders en andere groepen... nog niet voldoende worden geaccepteerd. Jaarlijks komen er honderdduizenden mensen op af. De NS zet vanwege de Canal Parade extra lange treinen in van en naar de hoofdstad. In verschillende Iraanse steden zijn voor de vierde dag op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de oplopende kosten voor het levensonderhoud. Die zijn deels het gevolg van inflatie en de val van de munt, de rial. Bovendien vrezen veel Iraniërs het ergste als na het weekeinde ook de Amerikaanse sancties van kracht worden. In mei trok de VS zich terug uit de atoomdeal met Iran. Toen liet president Trump meteen weten dat er nieuwe economische sancties komen. Iraanse tapijten komen de VS niet meer in en de handel in staal, aluminium en kolen wordt weer verboden. Ook het financiële handelsverkeer wordt getroffen. Een actiegroep heeft in Didam een waken gehouden voor de varkens... die omkwamen bij een stalbrand afgelopen dinsdag. Twee stallen brandden uit, 2500 varkens overleefden het niet. Tijdens de waken droegen tientallen actievoerders borden en spandoeken... met teksten tegen de bio-industrie. De Nederlandse turnsters hebben een bronzen medaille gehaald... bij de landenwedstrijd op het EK in Glasgow. Daarmee zorgden de turnsters voor een verrassing... want het was voor het eerst sinds 2010 dat ze de finale bereikten. De laatste keer dat Nederland met turnen een EK-medaille behaalde was in 2002. Het goud ging naar Rusland, Frankrijk werd tweede en pakte dus het zilver. Het weer, zonnewolken aan zee is het een graad of 28. In het zuiden is het tropisch warm... Vanavond klaart het op en daalt het kwik naar een graad of 15. Morgen periode met zon en 23 tot 28 graden.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 Yeah. Yeah. Rastafari, ever living. Rastaman vibration positive. het mogelijk. CFM live vanaf zee en dan wel bij nummer 12. En het enige wat ik kan zeggen is, uh, geniet er maar van. I Both culturally. Cultural. No want hype on MTV or oh. and things say you're done with me. It's a rude boy a shuffle. Yeah, yeah, not a rude boy shuffle me reggae. Yeah, yeah. Back way with your muffling, yeah. Say rude boy skanking reggae. Yeah, rude boy skanking. Yeah, yeah. Won't come a stress me. Try to change and rearrange. Long time me there, and know the game them hot like a flame, y'all. Oh, Twenty when them bad down the lane. Oh, In all the ghetto with me butter pan food. Go to hell with your mix of a mood. Rude why a shuffle, yeah. Mm. Shuffle, give me reggae, Back where with your muffling, yeah. Say, rude boys can't think reggae. Rude boys can't get. there when them cock up tubbies. Nitty deady when them jam up arrows. judge and emperor fit. Inna the ghetto old fence vibrate. Rude why a shuffling. Uh. With your muffling, yeah. Say, I saw me say now. Rude why a skanky. naked food, you deny me. Promote the words and the it tidy. Don't you them so viciously. Uh-uh. Got to face your reality. It uh, is a rude why a shuffling. Rude boy shuffle kinky reggae. Back way with your muffling, yeah. Say, I want to tell you. cock up dubbies. Who make the day when them jam up arrows? Yeah. Sir George and Emperor Fate. In the your old fence vibrate. Rude boy a shuffle, Uh-huh. Uh-huh. Rude boy shuffle kinky reggae. Back way with your muffling, yeah. Say. Da, da, da, da. Rude boy a skanky. tell you. Rude white us can't care. Ribby bing bong skank. Millions of you more violently. So how you think you are gonna hold back me? Come on. Millions of you more violently. So how you think you are gonna hold back me? Hey, want peace in society? You better put me by your INC. You better put me by your MTV. A rude boy, a shuffle a Rude boy, shuffle, kinky reggae. Ja, Rootboard Shuffling. Wie heeft daar nog nooit van gehoord? Nou, ik wel hoor. Je luistert naar ZFM Zandvoort. Café aan Zee met Willem Bruist. ja, en zo was ik dan eh, getuige van een, eh, <laughs> een kleine verhuizing hier. <laughs> het kan allemaal bij Café en Zee. Eh, ja. Paviljoen nummer 12 in Zandvoort. Wat ga je krijgen? Nou ja, in ieder geval twee uurtjes lang. Hij ligt, hoor ik net. Ja, nou, het lekker laten liggen, joh. Twee uur lang lekkere zomerse muziek. En het is allemaal live vanaf het strand van Zandvoort. ja, ja, ja, ja, ja, En zo gaat het maar gewoon door natuurlijk. You Don't Love Me van Don Pen. Ken je deze nog, nog, nog? Real hot in the shade 96 degrees in the shade from overseas, the queen of blood. a of traffic it's a slow rhythm. JCF a move rough, them bust the M16. Some man a drive up and down, them have the latest thing. Machine fitting at them jeans a show off girls and bling. Smell a marijuana round the corner, them juggling. One madman get team food straight out of the garbage bin. Aye. Down, down, down. concrete a bun, but some parts of your team. But Babylon boy, them kill a youth and one old woman a chance. And while a next set a man study ratatatan. Them dig more grave than rooms up a hills and small community get washed out by a bloodstorm every weekend. Same routine, one new function. Push them con more dead than 9/11 destruction. Hey, 90 something, I done perfect boobs. Them always a smile if you got baby eye. Them a go play you one chick if you a mama's boy. It's a tough man town, there's no crown and no throne. It's a go lick you down with a dancehall sound. If you a stranger and you drive, make sure you know the route. You don't wanna get salute by a gun dispute. Sibling down, down, sibling down. zo loop je op straat. En zo loop je in de koffieshop. En ik zie, eh, ik zie allerlei mensen hier voorbij gaan.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 Said gravy and decide to are calling from far. the place he was before. Relax the night, man. voordat je weet heb je in één keer een eh, bezoeker. Nou ja, bezoeker, bezoeker is het eigenlijk niet. Goedemiddag. Het is wel een hele donkere bruine stem. ja, erg is dat, hè? Hé, hey, waarom klinkt dit met mij zo bekend? Want dit is een remake. Eh, dit is een remake, ja, eh, Hotel California van de Eagles. Ja. Eagles, weet je wel. Waarom komt er zelf niet op? Sorry? Waarom komt er zelf niet op? Ehm ja, kijk, de, de een die heeft stand van asperges. Ja. En een ander noemt zichzelf Kim Holland. <laughs> Ja, dat, Is, het, eh, dat is het eigenlijk. Maar vind je muziek een beetje wat? Of, uh... Eh? huh? Vind je muziek een beetje wat? Of, uh... Jawel, jawel. Het is Lekker, lekker relaxed. Een beetje een palingssoundje. Een palingssoundje. Nou, nee, dan krijgen we meer de Cats en... 3 J's. 3 J ook nog, ja. Ja, dat is ook wel weer zo. Maar even eventjes ter info. Je bent live op de radio, trouwens, nu. Oh. Ja, nou heb je een 3J's, die uh, treden wel op samen met Laurie Lieberman dan mag je even, even uitleggen wie dan eh, Kim... Nee, Lorraine... Eh, <laughs> wie Kim Holland is. Nou, Kim Holland is een... Eh, ja, het is een hele gekke uitzending. Toch die paling. Ja, toch die paling. Ja. Lieberman is een Amerikaanse. Die onder andere het nummer geschreven heeft waarmee uh, Roberta... Fleck. Fleck bekend is geworden. Ja, first time. First time. You echt een mooi nummer. Ja, dat heeft zij geschreven. En dan zul je zeggen van hoe kan het dan dat, dat ik dat nummer weet? Dat ik dat weet? Ja. Ik heb werkelijk geen idee. Nee. Nee. In één keer vloep. Ja, maar dat, dat is met dat, dat soort nummers is dat. Heb je dat gewoon? Ja, maar dit is een heel mooi nummer is het eigenlijk. Eh. Ja, Nou, ik heb het ook met Annie. zeg jij mijn tasje even vast. Met wie? Met Annie. Ja, ja. Daar heb ik het mee. Daar heb je wat mee, ja. Nee, daar heb ik het mee. Oh niet wat. Nou, maar ik, ik wil eigenlijk wel even opmerken, dat van alle interviews vandaag is dit de meest eh, diepe. Ja. Zal ik nog meer een stukje muziek draaien? Zou ik maar doen. Beter. En dat ging natuurlijk weer nergens over, over, over, over. Reggae, virtuoze matrozen en Ellie die daar aan het lopen is. Dag Ellie. Ellie zwaait. Allemaal jongens, dag Ellie. Ik hoorde dat de verkeerde er ging. Ja. you Ja, het is zo vervelend. Ik probeer hier radio te maken en dan hoor gesprekken over de tafel ingaan. Nou, nou, nou, daar krijg ik een paar te hik van. Dat is helemaal niet waar, hoor ik net. Nou, vertel er maar wat meer over. gaat er weer eentje. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Nou, ben je vliegtuig aan sporten? Aan beeld denken. Iets dichter bij de microfoon, eh, als je wil. Is het zo goed? Ja, ja, daar ben je, daar ben je, daar ben je. Ja, daar ben ik weer. Ik zal even die echo eruit halen, halen, halen. <laughs> ja, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. Muziek. je vindt het nog steeds gezellig? Ja, daar denk ik nog steeds over na. <laughs> ZFM Zandvoort, daar gebeurt het. Tenderly she smiles, forgiving by mistake. Getting her to love me was my biggest break. Every place I go, she's inside of me. Giving up her love unconditionally. She shines the sun, she pours the rain. of me was my biggest break. Every place I go, she's inside of me, giving up her love unconditionally. Thank me was my biggest break. Every place I go, she's inside of me. Giving up her love unconditionally. She shines the sun, she falls the rain. She touches me in places that I can't explain. She's got a powerful hold on me. The kind of hold from which I never struggled free. Tell me what you know. Tell me is it true? Do you really love me, girl, like I love you? Everything I say, everything I do is purely cause I'm living to be full of you. People tell her she could do better than me. She wouldn't necessarily be. We got a thing going on, you see. The two of us together for eternity. she's right to keep it by my side. Getting her to love me was my biggest break. Every place I go, she's inside of me. Giving up her love unconditionally. Ja, dat is UB40, Tell Me It's True. En je luistert steeds naar Café en Zee, ZFM Zandvoort. Een hele goede middag. En uh, we hebben Jacques nog steeds aan de tafel zitten. Mevrouw Jacques ook trouwens. Trouwens, trouwens, trouwens. Kan die echt gewaard, jongens, jongens, jongens. Ja, nou goed. Jacques, uh, impressie graag. Van wat? Nou, van uh, wat er hier om je heen gebeurt. Die mensen met lapje, uh, eh, lannetjes. Zand, zeestrand, hè? Bananen. Bananen? Ja, ja bananen. Drie bananen. En studentenhaver. Stu stu oh, bota. Wat zeg je nou? Ja, wat zeg je nou? Botox? <laughs> <laughs> Botox, ja. het is een hele gekke middag en ze zeiden van, nou, weet je wat Willem, doe jij eh, de laatste twee uur, maar dan wordt er toch nog serieus radio gemaakt vandaag. Nou, ik kan jullie vertellen. Zo. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou goed. Ja. Het is in ieder geval wel gezellig. Eh, Jacques, wat vind Het is hartstikke gezellig. Het is hartstikke gezellig. En als er werkelijk iemand de prijs krijgt voor het meest vrolijke gezicht van Zandvoort. Ben ik het. Ja. Gewoon maar een stukje muziek weer. And did I get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for change. And did you exchange? I walk on a part in the wall for a lead role in a cage. Ja, u bent nu eh, zo'n juist live getuige van een, eh, ja, een echtelijk eh, iets over paling. Hè? vrouw krijgt geen paling en dan krijgt die man die krijgt op zijn donder, zeg maar. En, ja. Dat brengt ons eventjes, dames en heren, beste luisteraars, bij het nieuws van 6 uur. En dat is ook eigenlijk het nieuws, denk ik. Hier is het ANP. We, <laughs> we hebben geen zin. En trouwens, er is ook geen nieuws. Oh ja, wacht even. Oh, de wind is gedraaid. <laughs> Komt niet uit het noordwesten. Ik heb het al eerder gezegd vandaag, maar ik voel weer die diepe psychische moeheid opkomen die nauwelijks onder is. <laughs>